Gestart. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Zo'n vrouwen in Frankrijk moeten mogelijk hun borstimplantaten laten verwijderen. De implantaten kunnen risico's opleveren voor de gezondheid. Uit onderzoek van de Vereniging van Plastische Chirurgen blijkt dat de siliconenborsten snel scheuren. Bij de Franse politie zijn al zo'n 2000 klachten binnengekomen. Acht vrouwen zouden door de siliconengel kanker hebben gekregen en een negende zou zijn overleden. Het bedrijf dat de implantaten leverde werd vorig jaar in de ban gedaan. Het bedrijf Polyimplant Prothese exporteerde ook naar Groot-Brittannië. In Nederland zijn de borstimplantaten nauwelijks gebruikt. Rotterdamse onderzoekers leggen zich erbij neer dat hun beschrijving van een zeer gevaarlijk vogelgriepvirus maar beperkt wordt gepubliceerd. De deskundigen van het Erasmus MC slaagden erin een griepvariant te maken die waarschijnlijk van mens op mens kan worden overgedragen. Ze wilden er een artikel over schrijven in het wetenschappelijke tijdschrift Science, maar dat stuitte op bezwaar bij een adviescommissie van de Amerikaanse overheid. De commissie is bang dat het gevaarlijke virus in handen valt van terroristen. De Rotterdamse deskundigen hebben bezwaren tegen het advies, maar zullen toch alleen beperkt over het virus virus publiceren. De verhoging van de maximumsnelheid op snelwegen wordt voor een deel uitgesteld. Op enkele honderden kilometer snelweg mag nog niet in september 130 worden gereden, maar pas één of twee jaar later. Een Kamermeerderheid, waaronder regeringspartij CDA, eist van minister Schultz van Hagen dat de wegen eerst veilig worden gemaakt. In de achtste finales van het toernooi om de KNVB-beker heeft amateurclub GVVV uit Veenendaal voor een stunt gezorgd door eerste divisieclub Sparta uit te schakelen. De wedstrijd in Rotterdam eindigde in 1-1. GVVV won na strafschoppen. Nog twee andere clubs hebben zich geplaatst voor de kwartfinales. RKC won met 3-2 van Go Ahead Eagles en Heracles versloeg de Graafschap met 4-0. Het weer nog vannacht wat regen of motregen en 2 tot 5 graden. Overdag bewolkt en wat regen. In de middag wat zon en het wordt een graad of 7.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 voorspoedig.